In Venezuela zijn veel mensen daar aan het vermageren. Tweederde van de bevolking. Maar door de lage olieprijs en het beleid van socialistische dictators... zit het land nu in een diepe crisis... en leeft 87% van de bevolking in armoede. Door gebrek aan verse producten krijgen veel Venezolanen... te weinig eiwitten en vitamines binnen. Ze eten vooral nog rijst, maisbloem en pasta. De aanklager betaald voetbal wil dat PSV-spits Lozano voor vier duels wordt geschorst. Hij kreeg afgelopen zaterdag een rode kaart omdat die Heerenveen-speler Woudenberg een tik in zijn gezicht had gegeven. Er lag een schikkingsvoorstel van drie duels, maar PSV besloot de zaak voor te leggen aan de tuchtcommissie. De club eist vrijspraak omdat de scheidsrechter het niet goed zou hebben kunnen zien. Morgenochtend doet de tuchtcommissie uitspraak. Als Lozano wordt geschorst mist hij zondag de topper tegen Feyenoord. Het weer, het is vannacht droog, minima tussen min 1 en min 5 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen zonnig en een graad of 3, maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journal.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 Vier nieuw werken in dit twee uur durend programma. En we beginnen met Ken Elkinson. En hij heeft een, eh, een dubbel cd gemaakt. Heel ingewikkelde naam Music for telecom en, en zo'n beetje wat. Dat is het enige wat ik uit mijn mond kan krijgen. Verder moeten jullie het maar vergeven. En eh, nalezen natuurlijk kan dat via peacefulradio.info. Nummer 2 op de lijst is ook gloedje nieuw van mevrouw Anne Trenning. Eh, en, Friends, laat ik het dat niet vergeten. Ze doet het nu niet alleen. En zij heeft een uh, nieuw album gemaakt. Beautiful Song. Song, ja. Enkel fout. Oké, Peaceful Radio hier op CFM Zandvoort. We gaan er een gezellig uh, paar uurtjes van maken. en Ga er lekker voor zitten. Het wordt weer een muzikale rondreis all over the world.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 Hi, I'm Todd Boston. Thank you for listening to Peaceful Radio. Hi, I'm Shambu. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit me at shambumusic.com, S H A M B H U music.com. Shoshana Michel, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit.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 Lot Lewin met het NOS Journaal. De Turkse regering heeft hard uitgehaald naar de Tweede Kamer... die vanmiddag besloot de Turkse massamoord op Armeniërs in 1915... te erkennen als genocide. In de verklaring noemt Ankara die beslissing ongepast... voor een land dat bij de genocide in Srebrenica de andere kant op keek. De Turken benadrukken dat de Nederlandse regering... zich niet bij het standpunt van de Tweede Kamer heeft aangesloten. Het raadgevend referendum wordt afgeschaft en daarover kan geen referendum worden gehouden. Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer met een krappe meerderheid besloten. Er waren 76 stemmen voor afschaffing en 69 tegen. Over een paar weken moet de Eerste Kamer er nog over stemmen. De VN-veiligheidsraad is het niet eens geworden over een wapenstilstand in de Syrië, Syrische regio Oost-Ghouta. Er hing een veto van Rusland in de lucht en daarom is de zitting